Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Iraanse regime houdt vooralsnog voet bij stuk en zegt dat het niet zal terugschrikken voor het ultimatum van de Amerikaanse president Trump. Die zei dat komende nacht een hele beschaving zal uitsterven als Iran niet onder meer de straat van Hormuz opent. Maar Iran reageert fel op Trumps dreigement, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Van dat regime worden de woorden ook net zo hard als eh, uit Amerika... dat er vergelding zal komen in de regio, maar ook daarbuiten. Vergelding ook op bruggen en elektriciteitscentrales. En dan zie je dus aan de andere kant van de zee, in de golfstaten... dat de zorgen daar groot zijn. Volgens de Nederlandse premier Jette brengt het taalgebruik van president Trump... een einde aan de oorlog verder uit zicht. Defensie heeft een extra Patriot-systeem gekocht. Er wordt bijna een miljard euro voor betaald. Nederland heeft al vier Patriots. Dat Amerikaanse luchtafweersysteem kan tot op grote hoogte raketten en vliegtuigen uit de lucht schieten. Het nieuwe Patriot-systeem wordt waarschijnlijk over enkele jaren geleverd. Het kabinet vindt de inclusieve taalgids van het ministerie van OCW onnodig. In de gids staat bijvoorbeeld dat het woord vluchtelingenprobleem beter vervangen kan worden door opvangprobleem. Vader- en moederdag zou jijdag moeten worden. De taalgids kostte 40.000 euro. Volgens de schrijvers is het bedoeld om gelijkwaardigheid te bevorderen. Zo'n 100.000 fans van PSV hebben in Eindhoven de 27e landstitel van hun club gevierd. In het Philipsstadion kreeg aanvoerder Jerdy Schouten vanmiddag de kampioenschaal... waarna de selectie en staf een rit door de stad maakten op de platte kar.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 Goedemorgen ZFM-luisteraars. Eh, Welkom op deze kille eerste paasdag eh, bij het programma ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Veel eh, helden van toen, zoals ik al aangekondigd had. Maar ook veel, in, vooral in tweede uur, Nederlandse talenten. Want daar hebben we er veel van, zal ik maar zeggen. nou... Ehm, Gezellig daar maar en veel plezier. I get my high. staat als kwartet. How do you like your ex in the morning? Geniet ervan, zou ik zeggen.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 Om de sfeer een beetje, beetje richting zomer te krijgen. Oscar Pietersen, Meditation. En we gaan van meneer Oscar Pietersen naar een beul op de sax. Meneer Paul op de tenorsax. Paul Consalves. Ja, hi, y e Sue. Mm-hmm. was Paul Gonzalves. En ik ga nu wat laten horen naar de zanger, van de zangeres June Christie. Amerikaanse jazzzangeres. Actief in de cool jazz. Eh, bekend door het orkest van Stan Kenton. Waar ze Anita O'Day opvolgde. In het orkest eh, maakte ze kennis met een van de leden. Is daarmee gehuwd en... Eh, is verder de rest van het leven samen met man lief zeer actief geweest in de jazz. Is ook eh, bekend geworden bij haar samenwerking met uh, Nat King Cole. Ik ga laten horen van June Christie. Um, prachtig stuk Angel Eyes. to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. that old devil sends. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people. facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Van zangeres June Christie gaan we weer naar een van de helden van weleer. Dat eh, is een serie muzici waar ik eh, steeds naar verwijs... in het kader van onze vorming in de jazzmuziek. En dat is... Eh, dit keer meneer Ben Webster. Amerikaan die uiteindelijk eh, heel lang in Europa heeft uh, gezworven... en heel lang in Nederland heeft gewoond en gewerkt. En ook in eh, Kopenhagen, dat was destijds een van de jazz-hoofdsteden van Europa. En daar werd hij omringd op deze cd... met Niels Henning, Ørsted Pedersen op de bas... Axel Riel op het slagwerk en Kenny Drew op de piano. In een onwaarschijnlijke, mooi en veel eh, opgenomen klassieke Autumn Leaves. heersende tenorsaxofonist Ben Webster. Als wij het hebben over de bossa nova dan, in de jazz... dan roept eh, het merendeel onmiddellijk... Ah, Antonio Carlos Gobim. Maar eigenlijk is dat niet zo, want voor hem hadden we iemand die eh, eigenlijk wel de bossa nova in de jazz heeft geïntroduceerd. En dat is eh, Laurindo Almeida. Dat is een Braziliaan die eh, uiteindelijk eh, in Amerika is terechtgekomen... en daar is de rest van zijn leven gebleven. In de Tweede Wereldoorlog is hij in Parijs... Nou, voor de oorlog is hij in Parijs terechtgekomen. Hij had die innige contacten met de muziek van Django Reinhardt... en is vervolgens aan de slag gegaan als bossa nova gitarist. Heeft heel lang getoerd met eh, de Modern Jazz Quartet... en heel veel gecomponeerd voor film en op de plaat gezet. Heeft ongelooflijk veel eh, zelf op de plaat gezet. En we gaan nu luisteren naar Laurindo Almeida in een klassieker. Cor... Ja... Corcovado? Zomaar ineens met de laatste noot nog twee toevoegingen door de bassist en klaar is Kees. Dat was eh, Laurindo Almeida. Een oude rot in de jazzwereld is de zanger Matt Dennis. Eh, pianist, zanger, bandleider, arrangeur en eh, tekstschrijver en componist. Nou, wat wil je nog meer? Heeft de allerlei grote groepen gezeten. En is uh, uh, wijd en zijd bekend geraakt. Maar als ik zijn naam noem, zijn er veel die denken... ach, ik zou het even niet weten. Ik ga het laten horen met Dennis in een klassieker My Blue Heaven. When whippoorwills call and evening is night, I'll hurry to my turn to the right. A little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room. A little nest that's nestled where the roses bloom. Just Molly and me and baby makes three. We're happy in my blue heaven. Blue Heaven. Vanwege Pasen eh, lijkt het een goed idee... om eh, even een klein sprongetje te maken naar de bijzondere jazzmuziek. En ik ben daarbij gekomen eh, bij een opname van het Modern Jazz Quartet... samen met de Singers. wat Swingle Amerikaan die ooit in Parijs is neergestreken... en daar klassiek geschoolde muzikanten om zich heen heeft vergaard... en eh, daar heel veel stukken heeft opgenomen... waaronder heel veel stukken van Bach. En daarnaast ook nog allerlei andere dingen gedaan. Heel veel close harmony, en, maar ook heel veel met begeleiding van een bassist en een swingende slagwerker. Ehm, in deze opname een compositie van de pianist van het Modern Jazz Quartet, John Lewis. En eh, het stuk heet Van De Swingle Singers met de, eh, de Modern Jazz Quartet. Ik ga nu naar een Duitse zanger. Een klassiek geschoolde zanger. Thomas Kwasthof. En die heeft eh, een zeer omvangrijke carrière gehad. Is gestopt in, eh, ik geloof in 2012. En heeft enorm veel opgenomen. En heeft daarbij ook een uitstap gemaakt naar iets wat hij heel zijn leven wilde. De jazzalbum. En daar heeft hij zich omringd met allerlei grootheden... waaronder onze Nederlandse trompetist Ruud Breuls. En ik eh, ga een stukje laten horen van de cd Watch What Happens. Maar ik ga laten horen het, eh, het stuk Secret Love.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 It pleased my heart's an open door, and my secret loves no secret anymore. Thomas Kwasthoef. We hebben nog ruimte om eh, in ieder geval meneer Frank Rossellino... een trombonist, zanger, te laten horen met zijn kwartet. Ehm, en dat gaat zijn ook een klassieker.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 <laughs> time it rains, it rains. What? Matzes and meatballs. Don't you know each cloud contains? What? Sklibbidibidooey. Now when you hear a thunder, baby, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and for me. For you and me. Ja, een fantastische jodelsket. Eh, aanstekelijk lachwekkend. Maar dan zeg ik altijd, doe het maar na. Blijf eh, in de akkoorden, in de maat. Het was fantastisch. Ik ga laten horen een, zangeres. En dat is eh, Annie Ross, All of You. I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the nose, the mouth of you. The east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do. Cause I love all of you. <laughs> you, the lower of you, the sweet of you, the pure of you, eyes, nose, mouth of you, east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of mooi aangehouden. Laatste noot. Annie Ross, all of you. Het eerste uur ZFM op zondag zit er alweer op. En ehm, zometeen na het nieuws eh, nog een vol uur ZFM Jazz.